Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Ministeries zijn dicht, milieudiensten draaien niet... en honderdduizenden Amerikaanse ambtenaren zitten thuis. De overheid daar is in shutdown. Dat wil zeggen dat het geld op is. Het komt door een ruzie tussen de Democraten en Republikeinen... over de Amerikaanse begroting, vertelt correspondent Rudy Bauma. De Democraten die willen dat de regering Trump eh, drastische bezuinigingen... op de gezondheidszorg van eerder dit jaar terugdraait. En dat eh, de Affordable eh, Care Act, Obamacare ook wel genoemd... dat eind dit jaar afloopt, wordt verlengd. Maar de Republikeinen zijn onvermeurbaar. Later vandaag gaan ze opnieuw proberen om eruit te komen... maar tot die tijd gaat de overheid dus op slot daar. Alleen cruciale diensten zoals politie en grensbewaking draaien door. Op de Filipijnen zijn 69 doden gevallen na een aardbeving. Had een kracht van 6,9 en was bij het eiland Cebu. In de grootste stad van dat eiland zijn gebouwen ingestort en wegen beschadigd. Ook is de stroom op veel plekken uitgevallen. Er wordt nog volop gezocht naar slachtoffers onder het puin op de Filipijnen. In steeds meer Nederlandse steden mag je in vrijwel de hele bebouwde kom niet harder dan 30 rijden. begon twee jaar geleden in Amsterdam en daar daalde het aantal ongelukken vorig jaar met 11 procent. Inmiddels voeren gemeenten zoals Rotterdam, Den Haag en Utrecht het ook in stapjes in. En vandaag is Haarlem aan de beurt. Veilig Verkeer Nederland is er blij mee en zegt dat het levens redt. En je Ajax-collega's of klasgenoten lopen vanochtend waarschijnlijk rond met een zure kop. Hun club heeft gisteravond flink op zijn donder gekregen in de Champions League. Het werd 4-0. Het loopt niet lekker dit seizoen in Amsterdam, maar trainer John Heitinga denkt niet dat hij al op zoek moet naar ander werk. Nee, dat denk ik niet. ik, ik, ik, hoor jou wel nu en het is terecht. Hè. Als jij die vraag wil stellen, moet je die stellen. Daar was je gisteren ook al op zoek naar. En net hoor ik ook bij DVB er ook op zoek naar. Nee, ik voelde vertrouwen. Wij balen, allemaal. Ik denk de fans thuis die balen, wij balen. Dus het is een, een team in opbouw. Dat kost wel wat tijd. Ajax staat na de nederlaag tegen Marseille nu bijna laatste in de stand van de Champions League. Over twee weken is Chelsea de volgende tegenstander. Het weer nog let op als je de deur uit moet, want in een groot deel van het land hangt dichte mist. Als die is opgelost zijn er wat wolken, maar ook weer flink wat zon vandaag bij max 15 tot 19 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland eh, is het plaatselijk zeer mistig. En daardoor is de A7 vanuit Horen naar Zaanstad vastgelopen.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 You're, you're, you're, you're, you're Luid van Zandvoort. Dit is ZFM. Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse overheid zit financieel op slot. Republikeinen en democraten zijn het niet eens over een nieuwe begroting. Door die shutdown zijn bepaalde overheidsdiensten dicht... en krijgen ambtenaren daar niet betaald. In Ridderkerk was vannacht brand in een partycentrum en een restaurant. Er was niemand aanwezig, maar omliggende huizen moesten worden ontruimd. Een deel van dat gebouw in Ridderkerk is afgebrand. Het dodental van de aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar 69. Tientallen mensen worden vermist. Die beving van gisteren had een kracht van 6,9 en was bij het eiland Cebu. En het weer, kans op mist. In de loop van de ochtend klaart het overal op. Verder veel zon en wat sluierwolken.